Jan van der Putten met het NOS Journaal. De storingen deze week in de bruggen op de afsluitdijk werden veroorzaakt door de hitte en door kapotte onderdelen, zegt Rijkswaterstaat. De dijk was drie keer dicht door problemen met de bruggen van de Stevinsluizen. Door de hitte zette metaal uit, er brak een sensor af en door een kapotte slang van een sproeisysteem kwam er water in een elektriciteitskast. De straffen in El Salvador voor de moord op vier icon-journalisten vallen veel hoger uit dan gedacht. Drie oud-militairen die terecht stonden moeten 30 jaar de cel in. En de president van El Salvador moet openbaar excuses aanbieden. De vier icon-journalisten werden in 1982 door het leger in een hinderlaag gelokt en vermoord. De geplande staking van KLM-grondpersoneel komende woensdag mag van de rechter niet doorgaan. Schiphol spande met succes een kort geding aan, net als twee weken geleden. Volgens de rechter zijn er onaanvaardbare veiligheidsrisico's als er wordt gestaakt. Opnieuw is het aantal mensen dat naar Nederland komt gedaald. Vorig jaar ging het om ongeveer 314.000 mensen, 6% minder dan een jaar eerder. Het aantal migranten dat naar Nederland komt vanwege het gezin daalde met 7%. Het aandeel dat asiel aanvraagt blijft relatief klein. De verdachte van de aanval met een hamer in een Duitse trein had drie soorten drugs gebruikt, blijkt uit een bloedtest. Vier treinpassagiers raakten bij de aanval gisteren licht gewond. De man zelf is zwaar gewond. Hij wordt verdacht van poging tot moord en zware mishandeling. De trein was op weg naar Oostenrijk. De verdachte was daar al eens voor zware mishandeling veroordeeld. Het EK voetbal voor vrouwen is voor Zweden begonnen met een kleine overwinning. Tegen Denemarken werd het 1-0. Rond deze tijd begint in St. Gallen de wedstrijd Duitsland-Polen. Het weer vanavond opklaringen, morgen bewolkt en wat regen. In Limburg wat zon en het wordt ongeveer 21 graden.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 Our experience determines the texture, the taste, and the sound of our soul. That is why I challenge you now to stand together. Raise your When we are together, we got power. We know that music is music. All of our people got a soul. Our experience determines the texture, the taste, and the sound of our soul. That is why Try to keep your cool before your urge by drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. Bye, bye. stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, giddy, bang, bang, stick up. Bang, giddy, bang, it's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer.